9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam vieren duizenden voetbalfans de winst van Feyenoord in de bekerfinale tegen FC Utrecht. De wedstrijd eindigde in 2-1. Het winnende doelpunt werd in de 75ste minuut gemaakt door Elia. Hij scoorde via de paal en Utrecht-doelman Betnarek. Kort na het laatste fluitsignaal sprongen de eerste Feyenoord-fans al in de fontein op het Hofplein. En daarna volgden er nog veel meer, ondanks het koude weer. Het verkeer op het Hofplein ligt stil. In en rond de Kuip waren er wat opstootjes, maar verder is de sfeer volgens de politie feestelijk. Morgenochtend om half twaalf worden de spelers van Feyenoord gehuldigd op de Koolsingel. De tweede ronde van de Oostenrijkse presidentsverkiezingen gaan tussen de kandidaat van de extreemrechtse FPE en een onafhankelijke kandidaat. FPE-kandidaat Norbert Hover kreeg vandaag bijna 36% van de stemmen en boekte daarmee een verrassende overwinning. Zijn tegenstander in de tweede ronde is Alexander van der Bellen, die vroeger bij de Groenen zat, maar nu partijloos is. Hij kreeg met 21% iets meer stemmen dan een andere onafhankelijke kandidaat. Grote verliezers zijn de regeringspartijen. Hun kandidaten kregen allebei ongeveer 10% van de stemmen. Met 8,8 graden in de beeld was het vandaag een bijzonder koude dag, maar er is geen record gebroken. Sinds 1989 is het eind april niet zo koud geweest. Het record staat nog altijd op 4,1 graden, dat was in 1919. Op de A59 bij Waalwijk zijn twee mensen vanmiddag gewond geraakt toen ze wilden helpen bij ongelukken als gevolg van gladheid. Tijdens een hagelbui waren twee auto's in een slip geraakt. Ze kwamen tegen de vangrail en achterstevoren op de vluchtstrook tot stilstand. De ene helper werd geschept door een auto. De andere raakte gewond aan zijn rug toen die over de vangrail wilde lopen. Twee traumahelikopters kwamen hulp bieden. De snelweg bij Waalwijk was een tijd afgesloten. Het weer. Vanavond neemt de buiigheid wat af en zijn er opklaringen.